De Europese Voetbalbond vermoedt dat de uitslagen doorgestoken kaart waren... zodat gokkers met voorkennis grote bedragen konden winnen. Het gaat vooral om wedstrijden van clubs uit Oost-Europa. Volgens een UEFA-functionaris gingen die er toch al van uit dat ze de voorrondes niet door zouden komen. En bedachten ze een manier om er toch een slaatje uit te slaan. In april werd een Macedonische club om die reden voor acht seizoenen geschorst. Minister Van der Laan vindt dat de brandveiligheid van studentenhuizen beter moet. Het onderzoek van de Vrom-inspectie blijkt dat in veel studentenhuizen de brandveiligheid onder de maat is. Dat geldt vooral voor panden van particuliere huiseigenaren en daar woont twee derde van de studenten. Ook schiet de kennis onder studenten over brandveilig wonen tekort. Van der Laan gaat daarom samen met gemeenten, de brandweer, verhuurders en studentenorganisaties meer voorlichting geven. Verder worden gemeenten gestimuleerd om met maatregelen te komen die de brandveiligheid in studentenhuizen verbeteren. Het comité dat de 5 mei-viering in Wageningen organiseert... wil snel met staatssecretaris De Vries praten... over het besluit van Defensie om niet meer mee te werken... aan de 5 mei-herdenking in Wageningen. Het comité zegt door de beslissing te zijn overvallen en is zeer teleurgesteld. Na 2010, 65 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog... zal er geen Nederlands defensiepersoneel meer meedoen aan het defilé in Wageningen. Het vliegverkeer in België is in de war gestuurd door een staking van luchtverkeersleiders. De verkeersleiders legden rond 6 uur het werk neer, twee uur later gingen ze weer aan de slag. Op het internationale vliegveld in Brussel waren duizenden passagiers gestrand. Ook moesten enkele vluchten van en naar Nederland worden omgeleid... Volgens de vakbonden van de stakende luchtverkeersleiders worden afspraken over de arbeidsduur niet nagekomen. Zo zouden werknemers vaak langer dan 12 dagen achter elkaar moeten werken. Dan het weer opklaringen, maar ook mist en minima tot plaatselijk 6 graden.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 It's all about soul. soul all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow. It's all about to care what your heart is for. but I don't van Zandvoort, op 106.9 FM. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy bass line is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. bonkers. is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I grip. But I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Mm. Yeah, man. In the floor now. back then, back then, back then. wake up, every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. We'll leave the TV